Olst geht mein Art gestohlen, Olst orgo doch nichts boven. En nu dat komt, ja, dat weet iedereen, so was Olst. in Olstjesquare is carnaval, dat is met dorre feest. Ze loepend en gesminkt of met visage ze wordt lied. Dan springt er alles uit een band bij Olstjerse festen. dan aan in geweest die nij plezier ten gat. Want carnaval in Olschov ja wat is met dat? Met botten en met oeien opgearend